7 Gert Kluk met het NOS Journaal. Het officiële dodental als gevolg van de watersnood in België is opgelopen tot 27. Vanmiddag zijn in de provincie Luik vier lichamen aangetroffen. Er worden nog 103 mensen vermist, maar er is nog niet met iedereen contact geweest. De zoektocht naar overlevenden gaan intussen door, onder meer met steun van Franse, Oostenrijkse en Italiaanse reddingswerkers. In de meeste Belgische provincies is de situatie nu stabiel of daalt het water. Maar in het noorden van Leuven blijft de situatie kritiek. Minister van Nieuwenhuizen heeft een bezoek gebracht aan het watersnoodgebied in Limburg. Ze kreeg onder meer een rondleiding in het natuurgebied bij Venlo... waar water naartoe kan stromen om de stand in de Maas te laten zakken. Van Nieuwenhuizen zegt dat de problemen met water zich overal in Nederland kunnen voordoen... en dat er daarom in kaart moet worden gebracht waar meer ruimte voor water moet worden gecreëerd. Verder zegt ze dat er vaker rekening gehouden moet worden met extreem weer door het veranderende klimaat. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Groot-Brittannië vanaf pole position. De coureur van Red Bull won op het circuit van Silverstone de sprintrace... en mag daarom ook drie extra WK-punten bijschrijven. De Brit Lewis Hamilton eindigt als tweede en de Finn Valtteri Bottas kwam als derde over de streep. De Grand Prix van Groot-Brittannië begint morgenmiddag om 4 uur. De ene laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Wout van Aert. De Belgische wielrenner van Jumbo-Visma wist de tijdrit van vandaag op zijn naam te schrijven. Gele truidrager Pocassar eindigt als achtste. Met alleen nog de traditionele slotetappe naar Parijs voor de boeg... stelde hij vandaag zijn tweede eindzege in de Tour zo goed als zeker. Het weer, vanavond nog lang zon. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen eerst op veel plaatsen grijs. Al snel wordt het zonnig, wel ook stapelwolken...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 Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboulé Tu me parlais j'ai vu tout l'inverse. Donc c'est mort, je vais. Pas de retour, je vais. Non mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je m'en mêle. Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a pas de remède. Chéri Chérie coucou, fais-moi hum mm, J'veux mm. Je veux le bifton, pas de bobo Chéri Coco, veux ma photo pas de beau Appelle-moi Cataléa, mais à toucher moi, je le sais bien, je le sais.